Kees Groot met het NOS-journaal. De UEFA heeft Rusland een boete van 150.000 euro gegeven... en een voorwaardelijke disqualificatie van het EK in Frankrijk. Als Russische fans zich nogmaals te buiten gaan aan rellen in het stadion... moet het Russische team het toernooi verlaten. Afgelopen zondag braken er in Marseille zware rellen uit... tussen Russische en Engelse hooligans. Ook voor de komende dagen worden confrontaties gevreesd... De Franse regering wil 29 Russische fans het land uitzetten. De man die was veroordeeld voor de zogenoemde Hilversumse showbizmoord is vrijgesproken. Het OM vroeg twee weken geleden al zelf om vrijspraak. De zaak gaat om platenproducer Bart van der Laar die in 1981 om het leven werd gebracht. Een jongensprostituee, Martien Hunnik, legde destijds een bekentenis af, maar trok die later weer in. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat de zaak moest worden overgedaan. Van de twee vermoedelijke werkelijke daders is er één overleden. De andere zaak is verjaard. Vorige maand hebben weer iets meer mensen asiel aangevraagd in Nederland. Volgens de IND ging het om 1576 mensen, 17 meer dan in april. In vergelijking met mei vorig jaar is de instroom gehalveerd. De grootste groep asielzoekers kwam uit Syrië, maar er komen ook veel Albanese. Hun aantal is sinds vorig jaar zomer enorm toegenomen, al wordt hun aanvraag bijna altijd afgewezen. Vorige maand werd voor het eerst een groep Albanese asielzoekers met een speciale chartervlucht uitgezet. Elektronica-keten Scheer en Foppen is failliet. Het ging al jaren slecht. Gesprekken met overnamekandidaten leverden niets op. Voor alle 475 medewerkers is ontslag aangevraagd. Scheer en Foppen zit vooral boven de grote rivieren. Het hoofdkantoor zit in Harderwijk. De winkels blijven voorlopig open. Het weer, buien met kans op onweer en veel regen. Het wordt 18 tot 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig en in het weekend wordt het droger, maar ook iets frisser. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam in de richting Amersfoort, daar staat een knoop het Eemnes en de afrit Bunschoten 4 kilometer door een ongeluk. En op de rijbaan richting Amsterdam zat 7 kilometer tussen Gooimeer en knooppunt Diemen. Op de A4 in de richting Amsterdam zat voor knooppunt Nieuwe meer 2 kilometer file. Dat komt door een file op de ring Amsterdam. Daar staat tussen Osdorp en Amsterdam Buitenveldert 3 kilometer. De spitsstrook is daar dicht vanwege een technische storing.